Bij de start van de inzamelingsactie vanochtend stond de teller nog op 6 miljoen. De 13,4 miljoen is inclusief de 2 miljoen die is toegezegd door de regering. Het KNMI verwacht ook voor, vannacht en morgen wateroverlast door regen. De meeste neerslag valt nu in Gelderland en Overijssel. Later gaat het waarschijnlijk ook weer flink regenen in Zeeland, Brabant en Limburg. De waterschappen kunnen de wateroverlast tot nu toe goed aan. Het Twentse deel van de A1 is vanavond afgesloten na een kleine dijkdoorbraak. Rijkswaterstaat verwacht dat de afsluiting nog zeker een uur duurt. CDA-fractievoorzitter Verhagen voelt niets voor het idee van oud-informateur Lubbers om een time-out in te lassen in de formatie, om een tussenbalans op te maken. De oud-CDA-premier maakt zich steeds meer zorgen over een coalitie met de PVV. Verhagen verwacht de zorgen van Lubbers te kunnen wegnemen met een goed onderhandelingsresultaat. Volgens CDA-voorzitter Bleker zijn veel actieve CDA-leden teleurgesteld in mensen die vroeger actief waren en die nu voor hun beurt spreken. Ajax en Twente hebben in de Champions League allebei gelood tegen een club uit Milaan. Ajax speelt in groep G tegen AC Milaan, Real Madrid en Auxerre. Landskampioen Twente moet het in groep A opnemen tegen Inter Milaan, Werder Bremen en Tottenham Hotspur. Twente speelt op 14 september zijn eerste groepswedstrijd thuis tegen Inter en Ajax een dag later uit tegen Real Madrid. PSV, AZ en Utrecht hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Feyenoord haalde het niet. PSV plaatste zich ten koste van Sibir uit Rusland. AZ was te sterk voor Oktober uit Kazachstan. En Utrecht won thuis met 4-0 van Celtic. Feyenoord werd uitgeschakeld door AA Gent. Het weer nog van het zuidwesten uit stevige regenbuien.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 is my trouble. That's what you do. live in Zandvoort. En jij bent erbij. despise. Now all I could do, love what was once so like you, but it's gone from your eyes. I better realize. Rise a face. without a face. no human grace. without a face. Such a human waste. without a face.